Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die bij de Tweede Kamer CDA-kamerlid Pieter Omtzigt bedreigde... hoeft niet de gevangenis in. Hij heeft alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het komt doordat Omtzigt op dat moment niet hoorde wat tegen hem geroepen werd... en zich volgens de rechter dus ook niet bedreigd voelde. Het klonk wel heftig toen. Zou je doodslaan? Geef ze niet een zin, geef ze niet een zin gebeurde bij een protest tegen de coronamaatregelen. De man zei tegen de rechter dat hij dronken was en er spijt van heeft. Hij is wel veroordeeld voor poging tot bedreiging. Het is onrustig in Berlijn. Er wordt actie gevoerd tegen een nieuwe coronawet. Waarschijnlijk worden mondkapjes en afstand houden verplicht. Veel actievoerders droegen ook geen mondkapje en stonden dicht op elkaar. De Duitse politie zette een waterkanon in. meerdere arrestaties. De nieuwe regels gaan waarschijnlijk wel in. De ellende houdt niet op voor Fred van Leer. De Rotterdamse stylist was eerder in het nieuws omdat een seksfilmpje van hem uitlekte. Het ging niet goed met hem. Hij werd na een zelfmoordpoging in het ziekenhuis opgenomen. En vanochtend werd hij thuis overvallen. Hij woont in een bovenwoning en het lukte de verklede overvallers niet om binnen te komen, zegt hij zelf op Insta. Ik heb geen klap gekregen. Ik heb die gast wel echt uit mijn, uit mijn huis getrapt. Heel vaak. Dus eh, ik heb letsel, klopt, omdat ik eh, beneden over een hele grote bloempot eh, ben gestruikeld die ik vorige week heb gehaald. En er is nog niemand opgepakt. Een vrouw van 29 uit Enschede is opgepakt op Schiphol omdat ze zich enorm misdroeg in een vliegtuig. Ze zat aan boord van een vlucht van Barcelona naar Nederland. Ze was dronken, rookte aan boord en viel een medepassagier aan. En eenmaal van boord gehaald sloopte ze ook nog eens de cel waar ze in was gezet. Eén ding deed ze trouwens wel, zegt de marechaussee. Ze deed niet moeilijk over het dragen van een mondkapje. Krijg je het weer nog? Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan ook af en toe een drup regen vallen. Ook morgen overdag trekken er buien over het land.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 Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel.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 Dat doen ze in de VS en ook de aanvraag voor de Europese Unie... zal volgens Pfizer Nederland zeer binnenkort zijn. Premier Rutte ontvangt morgen de Wit-Russische oppositieleider Tiganovskaya. Ze bezoekt verschillende Europese landen om steun te krijgen voor haar strijd tegen president Lukashenko. En oud-Labour-leider Jeremy Corbyn is niet meer welkom in de fractie van zijn partij in het Britse Lagerhuis. Corbyns opvolger weigert hem opnieuw toe te laten nadat het partijbestuur gisteren de schorsing van Corbyn beëindigde. En hij werd geschorst omdat hij antisemitisme binnen de partij bagatelliseerde.